Renate met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden verwacht dat Rusland Oekraïne gaat binnenvallen. Biden zei dat op een persconferentie... ter gelegenheid van zijn eerste jaar als president. Hij zei daarbij ook dat het de vraag is of Poetin overgaat... tot een volledige invasie en bezetting. Mocht Rusland inderdaad Oekraïne binnenvallen... dan zullen daar strenge sancties tegenover staan, waarschuwde Biden. Rusland heeft zo'n 100.000 militairen langs de grens met Oekraïne gestationeerd. Het land eist onder meer garanties van de VS en de NAVO... dat Oekraïne nooit zal toetreden tot de NAVO. Het internationale Rode Kruis is deze week doelwit geweest van een grote cyberaanval. Volgens de hulporganisatie zijn mogelijk de gegevens van meer dan 500.000 mensen buitgemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om vluchtelingen, maar ook om mensen die op zoek zijn naar familieleden... die ze door een ramp- of conflict situatie uit het oog zijn verloren. De informatie is afkomstig van minstens 60 Rode Kruisverenigingen wereldwijd. Het Nederlandse Rode Kruis onderzoekt nog of er ook hier informatie is gestolen. Onduidelijk is nog wie er achter de aanval zit en wat het eventuele motief is. De Vrije Universiteit zet de subsidiestop die het uit China ontvangt voor een onderzoekscentrum dat onderzoek doet naar mensenrechten. Dat zegt de VU in een reactie na onthullingen van de NOS. Het onderzoeksteam bleek sinds 2018 jaarlijks 250 tot 300.000 euro te krijgen van een Chinese universiteit die nauwe banden heeft met de communistische partij. De eerste buitenlandse noodhulp is onderweg naar Tonga. Australië en Nieuw-Zeeland hebben vliegtuigen gestuurd met hulpmiddelen die later vandaag worden verwacht. Eerder was het nog niet mogelijk. Door een vulkaanuitbarsting was de belangrijkste luchthaven bedekt met een laag as, waardoor vliegtuigen niet konden landen. Australië heeft ruim een half miljoen euro uitgetrokken voor noodhulp. Het weer, er kunnen enkele winterse buien vallen. Temperatuur nu tussen de 0 en 3 graden. Later overdag geregeld zon, maar ook weer enkele winterse buien. Het wordt dan een graad of 5, maar door de noordwestenwind voelt het wel guur aan.